is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Academie dat ook concludeert dat de bestrijding van de criminele drugshandel faalt. Het bedrag is hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn. Maar volgens het rapport is het nog een voorzichtige schatting... ligt de werkelijke omzet een stuk hoger dan 19 miljard. Verder zijn er te weinig rechercheurs om de drugshandel te bestrijden... waardoor de pakkans laag is en vooral de grote jongens ontspringen de dans vaak. Hawaii maakt zich op voor Leen, de eerste zware orkaan die in 30 jaar tijd de Amerikaanse staat dreigt te treffen. In de storm die nog boven de stille oceaan hangt, worden snelheden gemeten van ruim 140 km per uur. De kracht van de orkaan is teruggelopen naar categorie 1, de laagste, maar volgens de autoriteiten verandert dat niets aan het gevaar. Op sommige plaatsen in Hawaii is al tot 60 centimeter regen gevallen. De brandweer heeft een aantal mensen gered die in hun huis door het water waren ingesloten. Het Hoge Rechtshof in Chili laat beslag leggen op omgerekend 1,4 miljoen euro aan bezittingen van nabestaanden van dictator Pinochet. Volgens de rechters kunnen de nabestaanden geen aanspraak maken op de tegoeden omdat ze van illegale oorsprong zijn. In 2004 werd al duidelijk dat Pinochet miljoenen aan overheidsgeld had verduisterd. Hij en zijn familie hebben altijd beweerd dat het vermogen afkomstig was uit spaargeld, donaties en investeringen. Maar eerder was al vastgesteld dat een groot deel van het vermogen van Pinochet een dubieuze oorsprong had. Het weer, vannacht vrij droog. Aan de kust kans op een flinke bui met hagel en onweer. Later ook kans op mist.